in den toren, daar hangen ze bijeen. De zovervroede klokken, de grote en de klein. De klein brengt hummervlies de grote soms zo leeg. De winter dat gebeier, wie te verweierheid, loeiende klokken van Limburg Milaan. Loeiende klokken, sterke de wijn. Laat ons eens hören, wat steeds de gebeuren. Loeiende klokken van Limburg Milan. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg Milan. Bim bam, bim bam, klokken versterken de band. Die schon klinkende klanken, veel ze zo her. Ze willen ons begeleiden door gans ons leven her. En wenn de klokken zwiegen, dan is het stil en kaal. Veel wachten dan verlangen Weer op die klokkenpaal loeien klokken van Limburg Milaan. Loeien klokken, versterken de wijn. Laat ons eens hören, wat steeds gebeuren. lopen de klokken van Limburg Milan. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg Milan. Bim bam, bim bam, klokken versterken de band.